De Griekse politie heeft 21 mensen aangehouden na een aanval op twee transpersonen in Thessaloniki. De twee werden gisteravond belaagd door een groep van zo'n 200 jongeren. Ze werden onder meer geslagen en bespuugd totdat ze een restaurant invluchten. Daar werden ze door de politie ontzet. Onder de 21 arrestanten zijn 11 minderjarigen. Zij zijn weer vrijgelaten. De burgemeester van Thessaloniki spreekt van een barbaarse en homofobe aanval... waarvoor in zijn stad geen plaats is. Komende zomer vindt in Thessaloniki Europride plaats... een Europees evenement voor de LHBTI-gemeenschap. In Barneveld is een motorrijder om het leven gekomen bij een botsing met een andere motor. Dat gebeurde vanmiddag op een bedrijventerrein waar geregeld wordt gereest. De ene motorrijder overleed ter plekke, de andere is gewond naar het ziekenhuis gebracht. De hulpdiensten rukten groot uit met meerdere ambulances, een traumahelikopter en ook brandweerwagens... omdat een van de motorrijders bekneld was geraakt onder een hek. Het weer. Vanavond en vannacht kan op veel plekken wat regen vallen, maar het noorden houdt het droog. Minima rond 6 graden. Morgen grijs en regenachtig, vooral in het midden en zuiden. Het wordt dan 7 tot 10 graden. Dinsdag trekt de regen weg en vanaf woensdag keert geleidelijk het lente weer terug met oplopende temperaturen. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Eén file nog in Noord-Holland en die staat op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Er is namelijk een ongeluk gebeurd tussen Knoop het Watergraafsmeer en knopen Diemen. Er staat daar 3 kilometer file en hou rekening met 10 minuten oponthoud.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 En, eh, nou, om alvast een beetje de slaap te kunnen vatten... begin ik met eh, de Sleep Album, uitgebracht door Branan Leen. Daarna komt eh, Aquaria 2 Ascension van Diana Arkestone. Opvallend in deze twee uur van Peaceful Radio is... Ehm, dat er toch weer veel vocaal werk tussen zit. En dat zijn we eigenlijk niet eh, gewend. Het is, New Age muziek is over het algemeen instrumentaal. Maar goed, dat maakt niet uit. Het, eh, het zijn nieuwe tijden natuurlijk. Dus eh, als men een beetje wil zingen, ga je gang. Dan eens even kijken, wat hebben we nog te melden? We gaan hem weer terug in de tijd, helemaal op het eind met Greyhawk met A Voice of Santos en Jeff Johnson, die ieder ook al langskwam. Die eh, met een wat ouder album Cappadocia. Cappadocia. Mooi naam. En we sluiten af met Paradiso Rasamia met eh, Apache Evolution. The Movement. En dan zijn we toch weer echte nieuwheidsmuziek te pakken. Peacefulradio.info, daar vind je dit programma terug in uh, muziek natuurlijk. De muziek kan je terugvinden en de playlist. Veel luisterplezier. else has got your spirit, and that is true. Dive deep, go deep. Underneath the stormy ocean is a calm sea. High, so high, above the clouds. wasted to why not embrace what's real An angel on your shoulder watching you, that's the deal Listen to your heart and get in touch with how you feel, how you feel. Every action that you take is yours, so just take the wheel, yeah cloudy sky, there's clarity and light. You know what you're doing, you know what you need to do. You've got the grace, and it's written all over your face. song to sing When it comes down to it there is just no compromise You can see the prize, it's there before your very eyes However it turns out, you know it'll make you wise You're Closer to the goal than you could ever be thank you yeah Radio.